meer dan duizend bootvluchtelingen opgepikt en in veiligheid gebracht. Gisterochtend werden bij het eiland Lampedusa al meer dan 200 mensen gered. Daar kwamen er later nog ruim 800 bij. De vluchtelingen zaten op vier boten die volgens de marine nauwelijks zeewaardig waren. Ze komen onder meer uit Pakistan, Irak, Egypte en Tunesië. Ruimtevaartorganisatie NASA is boos over een nieuw nummer van Beyoncé. De Amerikaanse ster gebruikt voor het nummer XO een audiofragment van het ongeluk met de Space Shuttle Challenger in 1986. In het fragment is het televisiecommentaar van vlak na het ongeluk te horen. In het liedje lijkt die grote storing te verwijzen naar een mislukte relatie. NASA vindt dat het ongeluk, waarbij zeven astronauten omkwamen, nooit voor een popliedje gebruikt had mogen worden. De eerste 14 Nederlandse militairen vertrekken maandag naar Mali. Ze gaan alles voorbereiden voor de komst van ruim 350 Nederlanders... die deelnemen aan de VN-vredesmissie MINUSMA in het Afrikaanse land. De kwartiermakers gaan onder meer de woon- en werkruimte voor hun collega's opbouwen... en ze gaan werken aan een goede infrastructuur voor de hoofdmacht. Het is de bedoeling dat die hoofdmacht in maart naar Mali vertrekt. De Nederlandse militairen moeten een maand later operationeel zijn. De meeste werknemers gaan er dit jaar netto op vooruit, blijkt uit cijfers van salarisverwerker ADP. Inkomens tot 1750 euro bruto stijgen het meest. Mensen met een minimumloon krijgen maandelijks 55 euro meer. De hogere inkomens gaan er juist iets op achteruit. De cijfers zeggen niet veel over de koopkracht. Over het algemeen stijgen komend jaar de prijzen. Er zijn btw-verhogingen en de lokale lasten nemen toe. Het weer, vanmiddag buien, soms met onweer en zware windstoten. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen rustiger, dan eerst af en toe zon, maar later wel weer kans op regen.